Uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in de Amerikaanse staat Virginia zijn twee doden gevallen. Zeven anderen zijn gewond geraakt. Een man opende het vuur vlak na een diploma-uitreiking van een high school. Ooggetuigen hoorden zeker twintig schoten toen ze net naar buiten liepen uit het theater... waar de ceremonie plaatsvond. De twee slachtoffers zijn mannen van 18 en 36. De politie heeft een 19-jarige verdachte aangehouden. Hij zou zeker één van de slachtoffers hebben gekend. Tijdens de VN-veiligheidsraad in New York hebben Rusland en Oekraïne fel naar elkaar uitgehaald om de vernietigde Katjovka-dam. De raad kwam gisteravond bijeen op verzoek van beide landen. Ze geven elkaar de schuld van het saboteren van de dam. Volgens de VN-baas Guterres blijft het voorlopig nog onduidelijk wie verantwoordelijk is. De kerncentrale bij Zaporizhia heeft de komende tijd nog genoeg koelwater... ondanks de vernieling van de stuwdam. In de Verenigde Staten heeft republikein Chris Christie zich kandidaat gesteld... voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Christie is oud-gouverneur van de staat New Jersey... en deed in 2016 ook al een gooi naar het presidentschap. Toen trok hij zich snel terug na slechte resultaten bij de voorverkiezingen. Bij zijn bekendmaking opende hij de aanval op voormalig president Trump... die ook weer kandidaat is. Hij beschuldigt hem onder meer van gebrek aan leiderschap bij een drugscontrole in Middelburg is bij een bedrijf 430 kilo cocaïne gewonden. In de haven van Vlissingen vond de douane nog eens 500 kilo. De bedrijven waarbij de drugs werden gevonden hadden er niets mee te maken. Er is niemand aangehouden. De drugs heeft een waarde van ruim 70 miljoen euro en is vernietigd. Er zijn de laatste tijd veel drugsvangsten in Zeeland. Vorige week nog werd in de haven van Vlissingen een partij van 600 kilo cocaïne gevonden. Het weer, het is nu nog bewolkt. Komende ochtend meer zon. Vooral in het noorden blijft het zonnig.